Hij wil weer als president aan de slag, ondanks waarschuwingen van het Hoge Rechtshof in Honduras... dat hij bij aankomst meteen wordt gearresteerd katholieke kerk in Honduras waarschuwt dat zijn terugkomst kan leiden tot een bloedbad... en vraagt Salaya niet te komen. In Bulgarije zijn vandaag parlementsverkiezingen. De eerste sinds het land weer eh, twee jaar geleden lid werd van de Europese Unie. Winnaar wordt naar verwachting de centrumrechtse oppositiepartij van de burgemeester van de hoofdstad Sofia, Borisov. Bulgarije is het armste land van de EU en er is veel corruptie. De Europese Commissie vindt dat de huidige socialistische regering te weinig tegen die corruptie doet. Allerlei Europese subsidies aan Bulgarije zijn daarom bevroren. De kroon van het Vrijheidsbeeld in New York is weer toegankelijk voor het publiek. Na de aanslagen van 11 september 2001 werd het monument vanwege veiligheidsredenen gesloten. In 2004 werd de sokkel van het Vrijheidsbeeld weer opengesteld... maar de wenteltrap naar het uitkijkpunt in de kroon bleef nog dicht. Aanleiding voor de heropening is de Nationale Feestdag 4 juli... waarop de Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren. In Leiden is voor de eerste keer een museumnacht gehouden. Zeven musea waren tot één uur vannacht open en hadden allerlei dingen georganiseerd... om het publiek op een andere manier kennis te laten maken met hun collecties. Zo draaiden dj's in het Rijksmuseum van Oudheden muziek... en was er in de Hortus Botanicus een openluchtbioscoop. Zangeres Esmee Denters en rapper Dio zijn dit jaar de grote winnaars van de TMF Awards. Denters won in de categorie Beste Vrouwelijke Artiest en kreeg de Superchart Award. Dio won de prijs voor Beste Video voor zijn clip bij het nummer E. En de Borsato Award voor Veelbelovend Jong Talent. Muziekprijzen werden uitgereikt tijdens een grote show onder de Erasmusbrug in Rotterdam. Het weer, overdag eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien door ongeveer 24 graden.